Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Gaskamers van Sobibor, een van de vernietigingskampen van de nazi's in Polen. De gaskamers waren vanaf april 1942 tot oktober 43 in gebruik. De nazi's hebben er zeker 170.000 en mogelijk 250.000 Joden uit alle delen van Europa vermoord. Onder hen waren meer dan 34.000 Nederlanders. Na een gevangenenopstand in oktober 1943 sloten de Duitsers het kamp en sloopten ze de gebouwen om de sporen van hun misdaad uit te wissen. Daarna ontstond op die plek een bos. Het onderzoek heeft acht jaar geduurd. Een Franse arts, die werkt voor Artsen zonder Grenzen in Liberia, is besmet geraakt met ebola. Dat heeft de hulporganisatie laten weten. De vrouw is gisteren meteen in quarantaine geplaatst en ze wordt naar Frankrijk overgebracht. Daar wordt ze in een gespecialiseerd ziekenhuis behandeld. De vrouw werkte als vrijwilligster voor de hulporganisatie. Het aantal kinderen dat in relatieve armoede leeft in Europese landen neemt toe. Dat stelt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Europa zijn zowel landen met het laagste kindersterftecijfer ter wereld... als landen waar kinderen 25 keer meer kans hebben te sterven voor hun vijfde verjaardag. Meer dan de helft van de sterfte van kinderen onder de vijf komt door ziektes die simpel zijn te bestrijden. In een nieuwe strategie, investeren in kinderen, presenteert de WHO goede voeding als een van de sleutels. Koningin Elisabeth heeft een bal uitgesteld dat ieder jaar op dezelfde datum wordt gehouden op haar verblijf in Schotland, kasteel Balmoral. Het personeel krijgt zo de gelegenheid om morgen te stemmen over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Officieel staat de koningin volkomen neutraal tegenover het referendum, maar insiders denken dat ze binnenskamers niet voor verzelfstandiging is. Het weer. De temperatuur daalt vannacht tot de graad of 13.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 Mijn naam is Benno Veugen en ik leid je rond door de muzikale New Age muziekwereld. En het gaat uh, non-stop, behalve dit ene praatje dan aan het begin van elk uur. We beginnen met Brian Kerrigan met zijn nieuwe cd Inspirites en dat is een van de vier nieuwe werkjes van dit programma kan het allemaal terugvinden op peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. pueblo de su extendiendo el departamento, el rumbo de su canto que saluda una beba, canciones de una melodía que suena clara el ritmo de su voz. Ya no se perderá más si a tu paso un día a la vez. Detente, cuéntale que le espero, coja en sus manos mi canción. Ricas historias y juegos, ilusiones a tu Muchas pasan a más. Otras quedarán aquí. Y los abuelos en el patio, a los niños han de contar. Fantasía y color. Aroma de verano Si a tu paso y a la vez. Detente, cuéntale que le espero moja en sus manos mi canción. va y enamora la flor. Contigo que no es paral. Quiero que tome lo lo que hoy dentro de mi pecho. Es todo lo que doy. Perdona, y ya no puedo más. Si hago paso un día a la vez, detente, cuéntale que le espero. Moja en sus manos mi canción. la vez detente, cuéntame que les quiero moja en sus manos mi canción. agua que me va enamorada flor, contigo el sensador paral que nació dentro de mi pecho. Es solo lo que doy, la lona, y ya no puedo más. Agua clara, saltarina, agua que me río más. enamoras a flor. Botica, cesa no parar. Quiero que no lo que dentro de mi pecho. Es solo lo que doy, la lona, y ya no puedo más. basa basa basa basa basa umihiro basa basa basa basa basa basa umihiro basa basa basa basa basa basa umihiro Passa, passa, passa, passa, passa, passa o umbigo. Passa, passa, passa, passa, passa, passa o umbigo. Passa, passa, passa, passa, passa, passa o umbigo. Rumakate, rumakate, rumakate. Basa, basa, basa, basa, basa, basa umlilo. Kumakata, kumakata, rumakate. Basa, basa, basa, basa, basa, basa umlilo. Kumakata, kumakata, rumakate. Basa, basa, basa, basa, basa, basa umlilo.